Love me warm and tender, Wat een oude meuk. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Och, wat prachtig. Je hoorde toch maar mooi. Paul, Anka en Love Me Warm. En Tender. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond ga natuurlijk je oren weer vertroetelen met een paar eh, prachtige deunen. Nou, een paar, een hele rij zelfs. En twee mooie onderwerpen vanavond in de show. We gaan het eh, hebben over MS Research. Ja, wat doen ze? Nou ja, onderzoek naar MS natuurlijk. En waarom is het een mooi doel om eh, te steunen? Zo halverwege het eerste maand gebeuren, zal ik het zo <laughs> maar noemen, van 2026. verder Han van Horst, hij gaat het hebben over bedelaars. Daar is veel over te doen in de politiek. En eh, hij doet ook een duit in het zakje. Hoe het zit, dat hoor je hier zo meteen allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond Brian Adams hier in de show. Wat een geweldig nummer was dat. Je Do I Have To Say The Words. En welke dan wel? En ELO, Electric Light Orchestra met Can't Get It Out Of My Head. Over een minuut of zes eh, een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de bedelaars en eh, de daklozen. Er worden altijd problemen rondom gemaakt en hij neemt daar stelling in. Dat hoor je zo meteen. Nou, onder andere deze geweldige van Monique Kleeman en Coco Zai. blanc Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à vingt ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis trente ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant. jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd, je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans. Wat een romantiek uit Frankrijk, natuurlijk. Een meisje zoals Claire. Mm -hmm. Mooi hè? En uh, Monique Kleeman en Coco Zao. Ja, ik zei de naam dus straks verkeerd. Nou, hebben we dit weer hersteld. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, niet alleen daklozen, maar ook bedelaars zijn de laatste jaren een steeds bekendere verschijning in het straatbeeld. Sommige gemeenten, zoals Rotterdam, hebben een bedelverbod in het leven geroepen. Delft denkt erover na. Dit alles onder het motto: we moeten overlast bestrijden. Overlast? De aanblik van mensen die hun hand ophouden wekt bij veel mensen inderdaad vrevel. Ze vinden dat je een tegenprestatie moet leveren voor je brood. Bedelaars doen dat niet, althans op het eerste gezicht. Maar daar kom ik later op terug. Voor het ogenblik laat ik dit element rusten. De gedachte: wie niet werkt, zal ook niet eten, is wijdverbreid. Je loopt in je leven nu en dan wijsneuzen tegen het lijf die zeggen: geef een arme geen vis, maar een hengel. Dat is meestal in een betoog zonder enige kennis van zaken, de ontwikkelingshulp en deszelfs verkeerdheid betreffende maar u begrijpt wat ik bedoel. En handje ophouden, zoals in die gelukzoekers komen hier alleen maar om hun handje op te houden, heeft een heel ongunstige betekenis. Je dronken oom zegt het op verjaardagen met grote verontwaardiging in zijn stem. Deze gedachte is nog maar een eeuw of twee oud. De in sommige kringen zo geroemde joods-christelijke beschaving geeft bedelaars juist ruimte. In de middeleeuwen hadden armen een functie. Ze gaven beter bedeelden de kans liefdadigheid te beoefenen en daardoor in de hemel te komen. Bij kerkdeuren vond je altijd bedelaars. Uit de 15e eeuw stammen de eerste berichten over behoeftigen die op Sinterklaasavond hun schoen mochten zetten in de kerk. De volgende ochtend vonden ze daar dan een aalmoes in. Nu weet u meteen waar die leuke traditie vandaan komt. Ooit was ze bittere ernst. Het is niet juist dat bedelaars niks te bieden hebben. De gevers krijgen in ruil voor hun aalmoes een groot geschenk. Een goed gevoel bij zichzelf. Ik ben momenteel een prachtig boek aan het lezen dat ik met grote hartstocht aanbeveel. Broers van Bernice Rubens, uitgegeven bij Prometheus. Dat gaat over de familie Bindel uit Odessa. Een van de bijfiguren is de snorrer of bedelaar Janko. Hij speelt in de Joodse gemeenschap van Odessa een belangrijke rol. Hij houdt zwijgend en buigend zijn hand op. Bijvoorbeeld op de drempel van herbergen waar net een bruiloft wordt gevierd. Hij zegt niks. Hij komt nooit binnen. Hij ontvangt en stelt daardoor de bruiloftsgasten in staat een goede daad te verrichten in de ogen van Yahweh. In de hoop dat hij dan hun zonde vergeeft. Jankel wordt daarom zeer gewaardeerd. Hij beoefent een vak met een functie. Als hij te oud wordt en het rustig aan gaat doen, is hij wel op bruiloften welkom als gast aan tafel. Uit respect voor hun grote voorganger komen andere bedelaars dan toch niet op de drempel staan om aalboezen in ontvangst te nemen. Ik heb van een oude bedelares wel eens Gods zegen teruggekregen. Dat gebeurde bijna 60 jaar geleden in Wenen. Ik was misschien net twintig, maar ik ben het nooit vergeten. Agressieve bedelaars die zich eisend opstellen zijn een schande voor het beroep. Janko uit Odessa, die schitterende romanfiguur, blijft het lichtend voorbeeld. Het is aan bedelaars zelf hoe ze de dagopbrengst besteden. Gevers moeten tevreden zijn met hun goede gevoel of de ontvangen zegen of allebei en zich er verder niet meer mee bemoeien. De bedelaar heeft recht op zijn borrel of zijn lijntje of zijn joint en voor de rest niks. Het is een teken van wanbeschaving, lieve mensen, om bedelaars aan te spreken als ze in jouw ogen hun geld slecht besteden of ze een broodje te geven in plaats van een paar euro. je met je eigen zaken. Daarom is het ook zo schandalig dat boa's bedelaars hun aalmoezen afpakken en ze trakteren op een boete van een euro of 150. Ik begrijp bijvoorbeeld niet hoe een christenmens als Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, dit voor zichzelf kan verantwoorden. In het boek van Jezus Sirach uit het Oude Testament staat de volgende waarschuwing. Maak een verbitterd hart niet radeloos. Onthoud een bedelaar je aalmoes niet. Wijs een bedelaar in nood niet af. Keer een arme niet de rug toe. Wend je blik niet af van iemand die bedelt. Geef een mens geen aanleiding je te vervloeken. Want als hij je uit verbittering vervloekt, luistert hij die hem gemaakt heeft naar zijn beden. Als u dat mij weet. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Jesus, come talk to me. I am but a blind man. I am wild and free. I know that I need us more than I need me. One more whiskey, I am wild and free. Oh, but I'm a beat down, washed up son of a bitch. I got one more cigarette and all my money is spent. But I'm a be damned if I let it keep me down. Oh yeah, I'm a beat down, washed up son of a bitch. I got one more cigarette and all my money is spent, but I'ma be damned if I let it keep me down. Oh my mother Mary, come walk with me. I am on four drugs, I am wild and free. I know that I failed the less I knew me. Wander through the darkness and come walk with me. Oh yeah, I'm a beat down, washed up son of a bitch. I got one more cigarette and all my money is spent, but I'm a be damned if I let it keep me down. Yeah, yeah. Another beat down, washed up son of a bitch. I got one more cigarette and all my money is spent. But I'ma be damned if I let it keep me down. Cause we'll be damned if we let it keep us down. Yeah, yeah, oh, I'm a beat down, washed up son of a bitch. I got one more cigarette and all my money is spent. But I'm a be damned if I let it keep me down. song and we sing them even louder when the money is gone because we'll be damned if we let it keep us down. Yeah, yeah, oh, I'm a beat down, washed up son of a bitch.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 Maar wat weet ik? gegeven, ik heb hem te gegeven Voorlopig blijven we nog even wakker hoor. Ook naar deze van Agda de Munnik. Laat me slapen. En voor je met Mazen natuurlijk, met Becker's Song speciaal verzoek van eh, Han van der Horst vanwege zijn eh, mooie column over bedelaars en eh, ja, daklozen. Die we zeker niet mogen verwaarlozen. Goed, over een paar minuten gaan we praten over MS Research. Wat doet die stichting eigenlijk? is het een goed doel? Ja, zeker. En doen ze belangrijk werk? Natuurlijk. Maar wat? Dat hoor je onder andere na Matai en Am I Losing You Forever?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 Kiss from a Rose van heel lang geleden, maar nog even prachtig. En my tie en Am I Losing You Forever. Mm -hmm. Mooi hè, zo'n einde. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. We gaan het eh, hebben over MS Research. Vandaag hebben we een belangrijk item over Stichting MS Research. Daarover spreken we met Kirsten Heutink. Welkom en fijn dat je hier bent, Kirsten, om meer te spreken over Stichting MS Research. Voor de luisteraars die misschien niet bekend zijn met jullie werk, wat is Stichting MS Research precies en wat doen jullie? Dankjewel. Stichting MS Research is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar MS. MS staat voor multiple sclerose. Dat is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel die kan leiden tot ernstige beperkingen. Ons doel is het vinden van de exacte oorzaak van MS, behandelingen ontwikkelen en verbeteren en MS stoppen en uiteindelijk genezen. MS is dus een complexe en ingrijpende ziekte. Kun je kort uitleggen wat MS is en wat de oorzaken zijn? MS is een ziekte van het immuunsysteem, waarbij immuuncellen de beschermende en isolerende laag rondom zenuwbanen aanvalt. Die laag heet myeline. En dat leidt tot schade en ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. En dat zorgt weer voor van allerlei verschillende symptomen. De exacte oorzaak van MS is nog niet bekend, maar we weten wel dat er veel verschillende factoren zijn die een rol spelen, zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren. Met welke symptomen krijgen mensen met MS te maken? Nou, MS is een hele complexe ziekte en die verloopt bij iedereen anders. En iedereen heeft ook andere symptomen. En de symptomen zijn heel erg divers. Dus dat kan problemen met lopen zijn, evenwicht, maar ook blaas- en darmproblemen komen vaak voor. En ook onzichtbare symptomen zoals vermoeidheid en cognitieve problemen, concentratie, het verwerken van informatie kunnen lastig zijn voor mensen met MS. Maar niet iedereen heeft dus dezelfde symptomen. Dat klinkt echt zwaar. Hoe speelt wetenschappelijk onderzoek een rol in het verbeteren van het leven van mensen met MS? Onderzoek is heel erg belangrijk om MS te begrijpen, de oorzaken te vinden en nieuwe behandelingen. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Tim van Mierlo en Melissa Schepers. Zij hebben in het laboratorium een stof gevonden die de myeline laag, die beschermende laag rondom de zenuwen, kan herstellen en ook de zenuwen veerkrachtiger maakt. En dat is veelbelovend, met name voor mensen met een progressieve vorm van MS. Zou deze stof misschien wel in de toekomst een nieuwe behandeling kunnen zijn die de schade herstelt? Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen die onderzoekers zoals dokter Van Mierlo tegenkomen? Een van de grootste uitdagingen is de complexiteit van MS. MS verloopt bij iedereen anders. Dat betekent dat er niet één behandeling is die effectief is voor alle mensen met MS. Ook zijn er meerdere verschillende oorzaken, dus moeten onderzoekers zich niet op één oorzaak richten, maar juist een heel scala aan oorzaken. En dat maakt het complex en ingewikkeld. Een andere grote uitdaging is het vinden van voldoende financiering voor langdurig onderzoek. Dat is heel lastig, want het vinden van doorbraken Daarvoor is tijd nodig en geld. Onderzoek vraagt om een lange adem. Ik las in een informatiefolder van jullie over Monique, een jonge vrouw met MS. Hoe betrekken jullie patiënten bij jullie werk? Patiënten, mensen met MS zijn heel belangrijk voor ons werk. Allereerst geven ze MS een gezicht en ze creëren ook meer bewustzijn. Monique. Als je haar ziet, zie je een sprankelende jonge vrouw. Veel mensen zien niet dat ze MS heeft en dat ze heel veel beperkingen in haar ziekte heeft. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Daarnaast zijn zij de ervaringsdeskundigen en weten wat belangrijk is in het onderzoek en helpen ons ook om de juiste onderzoeken te financieren en mogelijk te maken. Wat kunnen mensen doen om jullie werk te ondersteunen naast doneren? Mensen kunnen meedoen aan onze fondsenwervende evenementen of zelf een actie eh, starten. Maar ze kunnen ook informatie delen en meer bewustzijn creëren. En alles helpt mee om de toekomst voor mensen met MS een stukje beter te maken. Tot slot, als luisteraars meer willen weten of willen bijdragen, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen naar onze website gaan www.msresearch.nl. Daar vinden ze persoonlijke verhalen van mensen met MS. Daar kunnen ze alles lezen over het belangrijke wetenschappelijke onderzoek. En ze kunnen dit onderzoek steunen met een donatie. Dankjewel, Kirsten, voor dit informatieve gesprek. Nog heel veel succes met het voortzetten van dit belangrijke werk. Dankjewel. Het was fijn hier te zijn. Omdat het zo belangrijk is, noem ik nogmaals de website www.msresearch.nl. Tot middernacht De late avond. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo. When you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch. Cause there's no nicer witch than you. cry. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. Cause there's no nicer witch than you. Kijk eens aan. Good old Frank, natuurlijk. En Witchcraft van heel, heel erg lang geleden. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. De tijd is snel gegaan. Tijd om afscheid te nemen. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met mooie muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze aflevering van de late avond. Een mooie van Elfenveel. Een van mijn favoriete songs. Forever Young. Mooie nacht. praising our leaders. We're getting in tune. The music's played by the the madman.